Bijna een week geleden werd hun al aangeraden om weg te gaan als het verblijf in Jemen niet strikt noodzakelijk was. Maar de Nederlandse ambassadeur heeft zijn advies aangescherpt. Volgens hem wordt het nu snel onveiliger in Jemen. Hij wijst op gewelddadige botsingen gisteravond en vandaag in de hoofdstad Sanaa en twee andere steden tussen tegenstanders van president Saleh en de veiligheidsdiensten. De ambassadeur ontraadt het reizen over land. De mensen kunnen Jemen het best verlaten met het vliegtuig, zegt hij. In Ivoorkust zijn honderden militairen die op de hand zijn van president Bakbo een offensief begonnen tegen zijn rivaal Ouattara. Die wordt na de verkiezingen van november door de internationale gemeenschap erkend als staatshoofd, maar Bakbo weigert op te stappen. Zijn troepen gebruiken bij het offensief in de miljoenenstad Abidjan onder meer helikopters en panzervoertuigen. Gewapende aanhangers van Bakbo maken zich volgens de VN sinds de verkiezingen schuldig aan moorden, verkrachtingen en ontvoeringen. De Arabische Liga is voor het instellen van een vliegverbod boven Libië. De organisatie heeft de VN-veiligheidsraad gevraagd om zo'n verbod af te kondigen... om het Libische volk te beschermen tegen aanvallen van de luchtmacht van Gaddafi. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Arabische Liga vergaderden in Cairo over de toestand in Libië. Ze hebben inmiddels contact gezocht met de Nationale Libische Raad, het bestuur van de tegenstanders van Gaddafi. Alleen Algerije, een buurland van Libië en Syrië stemden tegen. Dan het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking en vanuit het zuiden wat regen.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 Welkom terug bij het tweede uur van de Euro Breakdown. Leuk dat je er nog steeds bij hebt en je radio hier op CFM Zandvoort hebt afgestemd. In dit eh, tweede en laatste uur trouwens alweer van de Euro Breakdown gaan wij op weg naar de nummer 1 van Europa. En of dat nog steeds dezelfde is als vorige week, dat horen we even voor de klok van 5 uur. Even voordat jouw vrije weekend gaat beginnen. Laatste uurtje van jouw werkweek help ik je nog even doorheen. Doe dat dus met de 40 beste platen van Europa. 21e jaargang dat we dit doen bij CFM. Aflevering 10 van 11 maart 2011. Deze week in de lijst zitten 16 stijgers, 2 zittenblijvers, 19 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Drie platen die eruit gaan na eentje na 16 weken. Na twee na 16. Eén daarvan is Ekon en Angel. Die andere na 16 weken is Bruno Mars en Grenade. Maar Bruno Mars die zal er niet heel erg grauwig om zijn. Want die komt gewoon met The Lazy Song alweer nieuw binnen deze week. Bob Sinclair, Jean-Paul, Tech Tak na 14 weken ook verdwenen uit de lijst. Jesse J, B.O.B. hoorden we, Price Tag. Acht plaatsen winst, horende bij de snelste stijgers. Alicia Dixon en Jay Sean, Every Little Part of Me is die andere. Rihanna, Who's That Chick, is de snelste daler met acht plaatsen. En Robbie Williams met Shame alweer 20 weken lang in de lijst van Europa. Kijken wij nog even snel naar 11 maart in de geschiedenisboeken. 1753, eh, echt Bert Douwers, die opent in jouw een kruinierswinkel.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 horen deze week beide snelstijgers. Ze gaan namelijk omhoog van 24 naar 16. met die acht plaatsen winst zijn zij een van de twee snelste stijgers. Die andere horen we even voor het nieuws en ging van 29 naar 21. Jesse J en B.O.B. en hun uh, Wij gaan verder omhoog naar de nummer 1 van Europa. Wie dat is, ja, dat hoor je dus echt pas even voor vijven. Eén plaat die wel op weg is naar boven. Deze week weer drie plaatsen winst. Pak die is van Chris Brown. De man die ook zo'n beetje alles eh, aan wil raken wat hij aanraakt. En eh, de ene verandert in goud, de andere in eh, blauwe vlekken. Yeah, yeah, yeah. Zes weken in de lijst van 18 omhoog naar nummer 15. away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. I'm back where I belong I never felt so yeah. strong, and I'm back, I'm baby. feeling like there's nothing that I can't try. And if you with me, put yeah. your hands put high. your hands high. You haven't lost a life before. Hey. This one's for you. Me, put your hands you. high. Your dreams are filled.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 En daarvoor Chris Brown, yeah, yeah, yeah. Van 18 gaat hij omhoog eh, naar 15. Doet dat in zijn zesde week alweer. Langzaamaan gaan we op weg naar eh, de top 10. Ik heb er nog eh, twee klaarstaan, 12 en 11, voordat wij de top 10 gaan aanraken. 12 is een plaat die vijf weken in de lijst staat, van de Black Eyed Peas is. Just Can't Get Enough heet. Well, I think about it every night day. En dan wou ik ook nog zeggen dat ze van 16 omhoog gingen naar 12.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 Maar ja, dat eh, wist ik ook niet zonder het op te zoeken hoor. Dus eh, wat dat aangaat, Neon Trees Animal. De nummer 11 alweer van deze week, tijdens om even achterom te kijken. Nummer 20 is er voor Maroon 5, Never Gonna Leave This Bed zijn ook mensen die dat morgenochtend ook wel zullen denken. Eindelijk een keer uitslapen, geen gezeur, geen gewerk. En dan even lekker blijven liggen. Zeven weken in de lijst van 22 omhoog naar eh, nummer 20. Van 25 omhoog naar 19 hoorde je Rihanna en uh, eh, SNM. Dat alles in haar vierde week. Shakira Loka staat 12 weken in de lijst, zak van 15 naar 18. Rihanna What's My Name zakt ook en wel van 11 naar 17, 12 weken in de lijst. Alicia Dixon, Jason, Every Little Part of Me doet het goed. Gaat acht plaatsen omhoog en hoort daarbij bij de snelste stijgers. <coughs> Excuus, vijf weken staan zij in de lijst. Chris Brown, yeah, yeah, yeah, staat zes weken in de lijst van 18 omhoog naar 15. Van 10 omhoog naar 14, naar, naar beneden naar 14 natuurlijk. Vier plaatsen verliezen in de tiende week B.O.B. en Don't Let Me Fall, wat dus nu wel een beetje aan het gebeuren is. <coughs> Diddy Dirty Money, Coming Home. 7 weken in de lijst, één plaats omhoog van 14 naar 13. Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough staat 5 weken in de lijst. Gaat van 16 omhoog naar 12. En vorige week op 12, deze week op 11. Dat is Neon Trees en Animal. 7 weken in de lijst. En dus één plekje winst voor hun deze week. Dan gaan we de top 10 in. En dat zou heel leuk zijn om dat dan natuurlijk met de nummer 10 te doen. Daarom is dit de nummer 9 van eh, Take That en The Flood. Acht weken in de lijst, zakken wel twee plaatsen trouwens. Van 7 zak het naar 9. Op 10 deze week vinden we Pink en eh, Fucking Perfect. 9 weken in de lijst. Van 6 zak het naar 10. in de achtste week zakken ze naar de negende plek toe. Take That en The Flood. Vorige week trouwens op 7 en nu naar 9. Dus het eh, verlies valt mee hoor, het is niet heel veel. Ondertussen trouwens alweer 4 minuten over half 5. Even voor 5 hoor je de nummer 1. En nu hoor je... Westkust weerbericht. Op deze prachtige lentedag. Vanavond en de komende nacht hebben we een eh, afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Het blijft droog, waait een eh, meest matige zuid- tot zuidwestelijke wind. En de temperatuur die zal dalen naar een graad of 3. Morgen ook weer wolkenvelden, maar soms ook wat ruimte voor de zon. De wind waait dan uit zuid tot zuidoost, overwegend matig van kracht. De temperatuur die zal stijgen naar een zeer aangename en zachte 13 graden. Zaterdagavond, zondagnacht overwegend bewolkt. En eh, heel lokaal kan er zelfs wat water naar beneden komen. Zuidelijke wind die waait matig en de temperatuur die daalt naar een graad of 8 Zondag overheerst weer de wolking, maar het lijkt erop dat het eh, tot de avond droog blijft. De wind waait dan uit zuid tot zuidwest, overwegend matig van kracht. En de temperatuur die zal uitkomen op, op een graad of 12. Zondagavond, maandagnacht is het dan bewolkt en valt dan die regen. Wind waait uit zuid tot zuidoost en niet meer dan zwak. Temperatuur die daalt naar een graad of 5. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate, want op de A1 is er van alles aan de hand. Nou ja, het valt mee hoor. Niet zo erg als vanmorgen. Amsterdam richting Amersfoort tussen Watergasmeer en Muiden. Daar 5 kilometer. Dat alles komt door een ongeluk. Want eh, diezelfde kant op tussen Diemen en Muiden. Daar zijn twee rijstroken dicht. Door dat ongeluk. A9 Amstelveen richting Diemen. Tussen Bijlmeer en Knoop in Diemen 3. A10 de ring Amsterdam. De Nieuwe Meer richting Watergasmeer. Tussen Draai en Amstel Business Park 2. Dezelfde ring van Amsterdam. Koenplein richting Watergraafsmeer. Tussen eh, Sloten en de Rij, daar 2 kilometer. Heb ik er nog twee voor je. Op de ring van Amsterdam, de A10. Volendam richting de Nieuwmeer. Tussen afrit Volendam en Knoop het Koenplein 2. Een 7 kilometer. En die staat tussen de Nieuwmeer uh, richting Koenplein. En daartussen eh, Sloten en Knoop het Koenplein. Daar dus die 7 kilometer aan één gesloten blik.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 Want die had je van mij gewoon nog te goed. En eh, ja, ik zit toch een beetje krap in tijd, dus doen we het even op deze manier. Los van de grond, Jeroen van der Boom en eh, Leonie Meijer komen binnen op 34. 33, Katy Perry, Kanye West en Ichi. Alex Jordan en Happiness komt nieuw binnen op 30. Sanne Sap van Ina op 26. En Set Fire to the Rain Adele is de hoogste binnenkomer op nummer 13. Nummer 10 is The Fire. Tyre Groose en Trevor McCoy gaan van 12 naar 10. Van 11 naar 9 doen eh, Animal en Neon Tree is dat. Dit is trouwens ondertussen de nummer 6 van Lady Gaga. Maar wij gaan even verder heen naar de naam Milka. Sugar <laughs> komt deals op 8. 7 is er voor Pink en Fucking Perfect. Who's That Chick, David Guetta en Rihanna op 6. Usher en Moore op 5 in de top 4 blijft hetzelfde. Martin Solvlek, Hello, Bruno Mars, Grenade, Adele, Rolling in the Deep. En Lady Gaga, Born This Way is de nummer 1 van de Nederlandse top 40. in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving you are, she said, cause he made you So hold your head up, girl, and you'll go far.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 I thought I'd be fixed by now. Walking through the... De nummer 5 van deze week is van Robbie Williams, Hard and I. Zes weken in de lijst en van uh, eh, 9 omhoog naar die nummer 5 positie. Omwille van de tijd gaan we toch snel door met Duffy en Well, Well, Well. Ondertussen 12 weken in de lijst van Europa. Zij is trouwens eh, de tweede en laatste zittenblijver. Wat betekent dat we straks een eh, nieuwe nummer 1 hebben. En hoogste zittenblijver van deze week is voor Duffy. Well, well, well. Altijd zo leuk als ze zelf de single eh, afkondigt. Nou, de nummer 1 van vorige week. Die moest plekken gaan inleveren. En leeft er ook meteen 2 eh, in en zakt naar nummer 3. In de negende week Enrique Iglesias, Ludacris, Tonight I'm Fucking You zakkend van 1 naar 3. I know you want me. in Europa een beetje klaar is met Enrique Iglesias en Ludacris. Althans, volgens de hitlijsten zak het namelijk van 1 naar 3 in de negende week. Tonight I'm fucking you. Wij gaan namelijk eh, even verder omhoog, want eh, het nieuws zit er al aan te komen. Bijna 5 uur op deze vrijdag. Je weekend gaat bijna beginnen. En dat doen we nog met twee heerlijke platen. Eentje is van Martin Solvlek en Dragonet heet Hello. Er staat al 8 weken in de lijst van Europa. Martin Solvlek een aardige stap gemaakt. In zijn achtste week gaat hij omhoog en wel van 5 naar nummer 2. Daarvoor dus Enrique Iglesias, Lida, Chris en Tonight zakkend van 1 naar 3. Duffy wel wel wel blijft staan op 4. Robbie Williams Hardenaar gaat van 9 omhoog naar 5. Lady Gaga Born is Way van 13 naar 6. Van 2 naar 7 doet dat uh, van... <laughs> Ja, dat is niet de goede kant op. Maar ja, Britney Spears Hold It Against Me. Adela Rolling in the Deep blijft staan op 8. Take That zak van 7 naar 9. En van 6 zakken naar 10 is Pink a fucking perfect. Dat was de top 10 van deze week. 1 te gaan, de nummer 1. In handen van Milk and Sugar, Fire Condias. Diaz.